In een gouden medaillon prijken de foto's van twee mensen die ik lief had bovenal. Het zijn de allerlaatste foto's van mijn ouders, die ik nooit, zolang ik leef, vergeten zal. groot ben en ze niet meer bij me zijn, mis ik vaak een levenszon. Maar voor goed blijft de herinnering aan hen levend. In dat mooie kleine gouden medaillon. Als je nog jong bent, beleef je de vreugd van een tehuis en een zorgloze jeugd. Maar deze jaren, zo vrolijk en blij, gaan als een schaduw te snel ons voorbij. ik groot ben en ze niet meer bij me zijn, mis ik vaak hun levenszoon. Maar voorgoed blijft de herinnering aan hen leven. In dat mooie kleine gouden medaillon.